Liselot Thomassen met het NOS-journaal. Rusland heeft zijn steun uitgesproken aan de Wit-Russische president Lukashenko. Die zei gisteren al dat het Kremlin hem steunde, maar toen bevestigde Moskou dat niet. De twee landen hebben volgens twee verdragen de plicht om elkaar te helpen als de veiligheid, de onafhankelijkheid en de soevereiniteit van de ander gevaar loopt. Rond deze tijd begint in Minsk een grote demonstratie tegen Lukashenko. Oppositieleider Tiganovskaya heeft daartoe opgeroepen. Elders in de stad begon een uur geleden een kleinere pro-regeringsbetoging. Lukashenko zei daar dat hij morgen wil hervormen als het volk dat wil... maar dat nieuwe verkiezingen ondenkbaar zijn. De politie heeft gisteravond een eind gemaakt aan een feest in een park in Eindhoven. Daar waren zo'n 300 mensen bij elkaar gekomen voor een barbecuefeest. Agenten kwamen op het feestje af na meldingen van overlast. Het feest mocht doorgaan als de muziek zachter werd gezet... en de coronaregels zouden worden nageleefd. Toen agenten vanuit een politiehelikopter zagen dat dat niet gebeurde... grepen ze in en beëindigden het feest. Een grote kookvangst in de Rotterdamse haven. De douane vond vanochtend 1100 kilo cocaïne in een container met bananen. De drugs hebben een straatwaarde van 82 miljoen euro en zijn vernietigd. De dierenpolitie heeft vanochtend in Veldhoven een half miljoen bijen in beslag genomen. Volgens de politie kon de eigenaar er niet goed voor zorgen. De bijen moesten voor zonsopgang worden opgehaald omdat ze uitvliegen zodra de zon opkomt. De dieren zijn naar een geheime locatie gebracht waar ze worden verzorgd. Het weer, eerst nog wat zon. In de loop van de middag trekken pittige onweersbuien over het land.